Drie uur. Jobboot met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Londen is de Britse acteur Christopher Lee overleden, melden Britse media. Lee werd wereldberoemd door zijn rol van graaf Dracula in de reeks Dracula-films. Daarna speelde hij de rol van schurk in talloze andere speelfilms, zoals in Frankenstein en de James Bond film Man with the Golden Gun. Christopher Lee begon met acteren in 1947. Hij speelde sindsdien in meer dan 250 films. Zo was hij ook onder meer te zien in de Star Wars-serie en in de verfilming van The Lord of the Rings. In 2009 werd hij geridderd en sindsdien had hij de titel Sir. Christopher Lee is 93 jaar geworden. De Chinese oud-veiligheidschef Zhu Yongkang is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan machtsmisbruik, het lekken van staatsgeheimen en het aannemen van steekpenningen. De 72-jarige Zhu was tot 2012 lid van de dagelijkse leiding van de communistische partij. Eind vorig jaar werd hij opgepakt in het kader van de anticorruptiecampagne van president Xi. Zhu is de hoogste Chinese partijfunctionaris die is veroordeeld sinds de partij in 1949 aan de macht kwam. De rechtszaak was achter gesloten deuren. De oud-politicus zou hebben bekend en niet in beroep gaan. Tientallen studenten in de Belgische stad Leuven moeten een examen opnieuw maken doordat schoonmakers hun antwoorden hadden weggegooid. De ingevulde examens lagen in een doos op het bureau van een docent. De schoonmakers dachten dat het oud papier was en gooiden de doos in een container. De universiteit heeft de container nog doorzocht, maar de examens waren al verdwenen. FNW en CNV zien niets in het advies van het Centraal Planbureau om de WW-uitkering stapsgewijs te verlagen. Dat is volgens het CPB een goede manier om de langdurige werkloosheid te bestrijden. De maatregel moet met name ouderen prikkelen om eerder een nieuwe baan te accepteren. Maar de vakcentrales vinden het een schijnoplossing. De FNV ziet meer in het omscholen van mensen en het begeleiden naar een andere baan. Verder moet er een einde komen aan de discriminatie van oudere werknemers, vindt de FNV. Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Temperatuur 22 tot 25 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen opnieuw zonnig, dan kan het 30 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Ja, dan is hier gewoon van 4 tot 6 weer live radio met ZFM Muziek Boulevard Live. En wij zijn toe aan het tweede uur van Matchbox 11 juni 2015, tweede jaargang nummer 29. En we beginnen met de jaren 70. Ehm, de Middle of the Road en de Bee Gees. Veel plezier! luisteraars die eh, zit op knijters te wachten. Nou, dit was er een. Vond hij zelf ook trouwens. Night Fever van de Bee Gees uit de Saturday Night Fever. En we begonnen met eh, The Middle of the Road in Sacramento uit 71. De volgende is ook een knijter, <laughs> maar dan moet je wel iets ouder zijn... want hij komt uit 1949. 1949, jawel. Er werden toen van dit nummer 3 miljoen 78 toerenplaten verkocht... En hij staat op de playlist en eh, daar zat helemaal geen gedachte achter. Maar toch moet ik even aan iemand denken. Hier is uh, eh, Edmund Ross met de Wedding Samba. samba. Een van mijn favoriete dansen die ik nooit echt onder de knie heb gekregen. Weten we dat ook weer. En trouwens, waar is mijn bril? Want ik kan het niet lezen. Oh ja, dit... <laughs> dat was 1949, Wedding Samba met Edmundo Ross. En dan gaan we weer eens naar een top 100 nummer. Top 100 van 1980. Hier is Diana Ross, Upside Down. Top 100 van 1980. Dit was Diana Ross en Upside Down. Geschreven door Edwards en Rogers. U kent ze wel van uh, Chic. We gaan nu even luisteren naar een paar guitar pickers. En daar kan niet beter over gezongen worden dan door eh, The Lovin' Spoonful met John B. Sebastian. Hier is Nashville Cats uit 66. Nashville Cats play clean as country water. wild as Mountain Dew. Nashville cats been playing since they's babies. Nashville cats get work before they're two. Well, there's 1,352 guitar pickers in Nashville. And they can pick more notes than the number of ants on a Tennessee ant hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, But I will. And it was Nashville cats play clean country water. Nashville cats playing Wilds Mountain Dew. 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queen's Country Water. Nashville cats Wild Wilder's Mountain Dew. Nashville Cats been playing since they's babies. Nashville Cats get work before they're too picky. heerlijke compositie van John B. Sebastian, Nashville Cats, The Love and Spoonful. En uit diezelfde tijd komen hier de mamas en de papa's met Dedicated to the One I Love. En voor het eerst zong niet mama Kes de lead, maar Michelle Phillips. just be Papas en eh, Dedicated to the One I Love uit 1967. Vier jaar later bracht Rod Stewart het langspeelplaat uit... met de titel Every Picture Tells a Story. En eh, daar staan een heleboel grote hits op. Die gaan we niet draaien. We gaan nu een eh, Bob Dylan-compositie van dat album draaien. En dat heet Tomorrow is a Long Time. today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Ah, but only if my own true love is waiting Yes, and if I could hear our heart softly pounding, only if she were lying by me would I rest in my bed once again. I can't see my reflection in the mirror. I can't speak the sounds that show no pain. I can hear the echoes of my footsteps and can remember the sound of my own name. Ah, but only if my own true love is waiting. Yes, and if I could hear a heart as softly pounding, only if she were lying by me would I rest in my bed once again. in the silver singing river. There's beauty in the sunlight in the sky. None of these and nothing else can steal the beauty that I remember in my true love's eyes. Ah, but only if my own true love is waiting. Yes, and if I could hear a heart softly pounding, only if she were lying by me would I rest in my bed once again. is waiting. Yes, and if I could hear our heart softly pounding, only if she were Tomorrow is a Long Time van de LP Every Picture Tells a Story. Dit was Rod Stewart. We gaan nu even out of the box denken, out of the matchbox. Want eh, wij draaien in principe alleen maar nummers uit de jaren 50 tot en met 80. En als het later werk is, dan zijn het artiesten die hun sporen al verdiend hebben. Nou, beide redenen gaan niet op voor de volgende plaat. Want die komt uit 1998 van de Mavericks, maar een heerlijk nummer. Dance the Night Away. Sinds draaglijke muziek van de Mavericks uit 98, Dance the Night Away. Zijn we toe aan de, mm, de dubbele eh, Shadows hit. De A- en de B-kant wil dat zeggen. Een release uit november 1966. De A-kant de compositie van Hank B. Marvin, The Dreams I Dream. En dat haalde niet zo'n erg groot verkoopcijfer. Het haalde de 42e plek in de top 50. Dus dat is niet zo best. En de B-kant was een eh, groepseffort. Een compositie van Hank, Bruce, Brian en John. Scotch. Nee, niet on the rocks, maar on the socks. The Dreams I Dream and Scotch on the Socks, The Shadows. My bird has lost its song. My right has turned to wrong. The dreams I dream mean nothing I find you before has crumbled to the floor. The dreams I dream mean nothing real. It's no use telling me she wasn't no good, that she had me hung on a string. When I was with her, she made me feel so good. She loved me and I was a king. doesn't look good that she had me hung on a string. When I was with her, she made me feel so good.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 Yes, save the dance. We can dance if we want to. We've got all your love we abuse it, never gonna lose it. Everything'll work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. but We can dance, we can dance. Everybody, look at your hands. no chance. Op de een of andere manier heb ik altijd gedacht dat dit een eh, Australische groep was. Helemaal fout. Dit was een, uh, een new wave groep uit Canada. Man Without Hats. En dit was de Safety Dance uit 1982. Maar met de volgende plaat had ik ook altijd problemen, zeker in het begin. Want was de plaat nou getiteld Kaoma en heette de band Lambada... of was het nou precies andersom? blijf dan maar eens even stilzitten natuurlijk. Kaoma met Lambada, een hit uit de top 100 van 1989. Een kwartier geleden hadden we een compositie van Bob Dylan... uitgevoerd door Rod Stewart. En nu gaat hij het zelf zingen, althans. Dat denk ik, want het wordt uitgevoerd door Nelson, Otis, Lefty... Lucky en Charlie T. Jr. Ofwel de Traveling Wilburys van hun eerste album. Hier is Dirty World. It loves your sexy body. It loves your dirty mind. It loves when you hold it for you Eh, een compositie van Bob Dylan, Dirty World. Wij kennen Paul McCartney natuurlijk en niet alleen vanwege het feit dat hij goed kan zingen en mooie nummers eh, zingt, maar vooral omdat hij kan componeren. En Dustin Hoffman die was niet helemaal overtuigd dat Paul iets kon schrijven over iets wat hem zomaar werd aangereikt. En hij had een, eh, een tijdschrift, hij sloeg het open en daar stond een artikel over de laatste woorden van Picasso. Hij zegt, nou, probeer jij maar eens even om daar een nummer over te schrijven. bade us well and said good. d'organisation. Kaufman moest dus zijn woorden inslikken. Picasso's Last Words, dat was eh, McCartney van het album Band on the Run. Zijn we alweer toe aan de laatste van dit programma. Hier zijn de Equals met Laurel en Hardy. Laurel and Hardy, bitches of me. Sweet little fellas. to see. Saturday morning, pictures are free. The little children all come to see me. They want to touch me. the life, but it's out the window. They want to touch me, they want to love me. They see a man that cannot be me. Laurel and Hardy, pictures of me. Sweet little fellas, you better see. Saturday morning, pictures of you. The little children all come to see me. Don't don't cry, bye bye blue. De voorbereidingen voor het Muziek Boulevard Live zijn al in volle gang. Hans heeft er helemaal zin in. En volgende week heeft hij uh, woeste plannen. Hij neemt gewoon cd's mee. Ja, nou dat gaan we zien natuurlijk volgende week. Maar de komende twee uur kun je ook natuurlijk blijven luisteren. Want hij heeft weer een hoop informatie. En een hoop mooie muziek, te beginnen met Beatles. Ik zeg lekker niet welke. Maar in ieder geval een eh, bijzonder prettige zonnige dag verder. Morgen wordt het nog beter. En het weekend eh, gaat alweer afzakken dan. Hè. Al die mensen die dan gewerkt hebben, die willen dan lekker het weekend in.